Mark Visser met het NOS Journaal. Premier Rutte zal koningin Bea kabinet, dat melden ingewijden in Den Haag. Vanochtend heeft het kabinet vergaderd over de ontstaande situatie nu het katshuisoverleg is mislukt. Officieel is alleen gedeeld dat de premier vanmiddag tijdens een wekelijks overleg de koningin op de hoogte zal brengen van de situatie. Vrijwel iedereen gaat ervan uit dat er nieuwe verkiezingen worden gehouden, maar wanneer is niet duidelijk. De Tweede Kamer houdt morgen een debat over de ontstaande politieke situatie. Dat hebben de fractievoorzitters afgesproken met Kamervoorzitter Verbeet. Er zijn morgen geen vragenuur en geen stemmingen. Voor het debat zal premier Rutte een verklaring afleggen. De fractievoorzitters komen vanmiddag nog een keer bij elkaar. Ze gaan er dan bijvoorbeeld over praten hoe de Kamer met zogenoemde controversiële onderwerpen omgaat. Nederland zal laten zien dat het een solide financieel beleid kan voeren, heeft minister De Jager gezegd na het kabinetszitting over de politieke situatie. Zonder te willen ingaan op de precieze status van het kabinet benadrukte De Jager dat ook demissionaire kabinetten forse maatregelen kunnen nemen. In 2010 heb ik als demissionair minister van Financiën bij elkaar zo'n 6 miljard euro bezuinigd, zei De Jager. Volgens de jager is het in het belang van alle mensen in Nederland dat de boel niet op zijn beloop wordt gelaten. Hij hoopt dat de Kamer daaraan wil meewerken. Rotterdam gaat foto's van overvallers op grote schermen in de stad vertonen. Vorig jaar waren al foto's van hooligans bij de Kuibrellen op billboards in de stad te zien. Vanwege het succes van die actie geven politie, justitie en de gemeente er nu een vervolg aan. Tien overvallers staan op de rol om met hun foto op billboards in het centrum van Rotterdam en in de supermarkten te komen hangen. Ze krijgen tot vrijdag de tijd om zich te melden bij de politie. En als ze dat niet doen, dan wordt hun foto geplaatst. Het weer, Af en toe een bui, later vanmiddag volgt vanuit het zuidwesten een nieuw regengebied.